Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland is dicht bij de verovering van een belangrijke stad in het oosten van Oekraïne. De Oekraïense troepen die er nog zaten lijken zich terug te trekken, melden verschillende buitenlandse media. De stad is een belangrijke aanvoerroute voor het Oekraïense leger. Zelensky, de president van Oekraïne, is vandaag op bezoek in Frankrijk. Hij is daar om geld binnen te halen, zodat er meer munitie en andere spullen kunnen worden ingeslagen. En personeel van Universitair Medisch Centra kregen er dit en volgend jaar in totaal 7% salaris bij. Dat is afgesproken in nieuwe loononderhandelingen. In de acht UMC's werken zo'n 80.000 mensen. Ook kregen ze een reiskostenvergoeding. Voorheen was die er nog niet. En voorlopig geen boze boeren meer in Vlaanderen. De Vlaamse regering heeft gisteren na een lange dag van onderhandelen... een akkoord bereikt met de boeren. De minister-president is opgelucht. Toen ik eh, eigenlijk bij de opening van de gesprekken zei van... nog jullie, nog wij hebben baat bij een conflictmodel. We moeten naar een overlegmodel. Dat was eigenlijk denk ik de ijsbreker die ons dan in echte goede gesprekken gebracht heeft. En ik denk met oplossingen die uh, bieden voor de vele bekommernissen... waar wij in Vlaanderen iets aan kunnen doen. Want de eh, landbouwverzuchtingen gaan natuurlijk nog veel verder dan alleen het Vlaams niveau. De Vlaamse boeren hebben de afgelopen weken massaal gedemonstreerd. Zo werden havens en grensovergangen geblokkeerd. En voor het midden en noorden van het land begint de voorjaarsvakantie vandaag. De ANWB verwacht een zware middagspits... omdat veel mensen een bungalow of piste gaan opzoeken. En ondertussen leek de lente gisteren al begonnen. Het was de warmste 15 februari ooit gemeten. Het vonden deze mensen in Moorgestel helemaal niet zo erg. Ja, fijn dit weer. Lekker een beetje warmer, lekker de lente in. Zijn we allemaal wel klaar voor, denk ik. Ja, ja. februari. Ja, heel vroeg. Normaal heb ik twee jassen aan en een muts op. Dus, eh, en nou februari, we wilden nog meer, hè. Nou, het weer van vandaag is toch een beetje anders. Grijs en vanochtend en begin van de middag ook behoorlijk wat regen. Daarna is het vaker droog en breekt de zon ook af en toe door. Het blijft wel zacht, tussen de 12 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Er staan een file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam...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 While I what I mean, I do very different things, babe. It's time to figure it out. it could be true. All about love and what it can do to you. Highest risk of striking out for two years she was here, and I took her for granted. I was so careless. ZFM. Punten van het NOS-journaal. Ook Achmea gaat klanten met een woekerpolis compenseren. De verzekeraar trekt er 60 miljoen euro vooruit. Het is de vierde schikking voor woekerpolissen in korte tijd. De Vlaamse premier roept boeren op te stoppen met hun acties... nu de regering en boerenorganisaties een akkoord hebben gesloten. Daarin is onder meer afgesproken dat de overheid voorlopig geen landbouwgrond aankoopt. In Hongkong zijn zeven mensen opgepakt voor het witwassen van zo'n 1,7 miljard euro. De vijf mannen en twee vrouwen worden verdacht van online oplichting en de verkoop van onder meer diamanten.